In het café was een vechtpartij toen de agenten aankwamen... keerden de vechtersbazen zich tegen hen. Er werd onder meer met glas gegooid. Zeker één agent raakte gewond. Zeven instellingen voor forensische zorg spannen elk een kort geding aan tegen minister voor rechtsbescherming Dekker. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen en dat daardoor de veiligheid van de maatschappij, de medewerkers en de patiënten in gevaar komt. Bij de zeven instellingen zitten onder andere zeker 850 mensen in gesloten inrichtingen, zoals tbs'ers. Ongehuwde vrouwen in Saoedi-Arabië mogen voortaan ook zonder begeleiding in een restaurant eten. Ook hoeven ongehuwde mannen en vrouwen niet langer in aparte ruimtes te zitten. De nieuwe regels gelden niet voor publieke ruimtes zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Daar blijven mannen en vrouwen gescheiden. De laatste tijd zijn al meer taboes verdwenen. Zo mogen vrouwen in Saoedi-Arabië sinds kort autorijden en voetbalwedstrijden bijwonen. In Finland wordt Sanna Marin waarschijnlijk de nieuwe premier. Marin is nu nog voor de Sociaal-Democratische Partij minister van Vervoer en Communicatie. Als het parlement met de benoeming akkoord gaat... wordt ze de jongste premier die Finland ooit heeft gehad. Marin is 34 jaar. In Jorwert in Friesland is een windmolen omgevallen. Hij belandde dwars over de weg. De windmolen van 32 meter stond op het erf van een boer. De boerderij werd niet geraakt. Het is nog niet duidelijk of de windmolen door de harde wind is omgeblazen. Het weer, er staat veel wind, tot stormachtig aan zee. Bij buien zijn ook onweer en windstoten mogelijk. Ook morgen buien, soms met onweer en later op de dag weer veel wind.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 Back in Love Again, 1986. Maakte inderdaad zijn laatste album nog in 2017. Eh, nog steeds in love. Heb je ook een lekkere plaat in gedachten? En past die inderdaad in onze aankomende top 200? Plaats hem op het forum. Dance Radio gaat er ook dit jaar uit met een knal. en 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Drop Drop nu jouw 5 ultieme classics op het forum van Dance Radio. En bepaal mee hoe de lijst er dit jaar uitziet. laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Mis het niet. De Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. Nou het in de gaten, einde van het jaar gaan we lekker los. Je kan het eh, bij eh, blijven houden inderdaad op de website. dansradio.in of dansradio.nl of dansradio.xxx. Wat je lekker vindt. Of via de bekende radio-apps. Radionet. Uh, wat is het? Radionet Plus. Simpel Radio. in Of inderdaad via de, via de menukeuze op de Sonos of Bose Sound System. Je kan ons dus lekker al die dagen ook in de auto beluisteren. En niet te vergeten inderdaad eh, de 106.9. De kust- en duinstreek van West-Nederland. Via Zandvoort move hands. On two turntables, he applies the tricks. Not even Betty Crocker has a better mix. A vicious backspin with a stretch back cue. Except the DJs, he annihilates you. He never took a lesson, he can hold his own. Just like the MC on the microphone, because his hands are quick. The rhymes that say stick, so turn up the sound, cause you know he's the lick. It's not an overstatement, it's a bona fide fact. Cause with the fresh crew, we can never be whacked. So if you like the beat and you think it's flies, cause the sound makes sense quicker than the. please. And always got a rhyme for your sucker MCs. They always try to intimidate, and then they take a bite when I drop my bait. I reel them in, some at the stars to spin. We clean you, then we fire you, and we off again. So all you bees and sucker MCs, spread it everywhere like an incurable disease. I'm saying fresh rhymes that can never be bitten. I always rock MCs that's committing, committing such crimes that the theft of rhymes and they should hit the front page of the LA Times. So one, two, look at you. Wanna be an MC, but you can't come through. I see you everywhere with your tape in corner. You bite all my rhymes pockets, put them in your own order. You take them to the crib, sit down and rewrite. And call yourself a rapper, but in fact you bite. So biters and writers and all run beside us. Doctors, lawyers, even crime fighters. On two turntables, he's sleight of hand. Quicker than the eye can't comprehend. The boy can scratch, you can't match. Any girl out there, you know he'll catch. Freshen on the one, scratch your son of a gun. And when I grab the microphone, it's time for big fun. Cause when I met the DJ by the name of Soundmaster, that's when my MC life had the moment. Party after party and dance after dance. I bust a fresh rhyme and rock the block dance. I'm always on time and cool as a pool. The superintendent of MC school. Cause if you try to rap against me, I'll spank you fast. And send you all back to MC class. Not trying to sound rude, conceited the truth. But I'd rather be here than to get booed. Cause I'm S-P-E-C-I-A. Okay, I rock a microphone in a bona fide way. I know where I'm going and where I belong. That's why I'm on the record and rapping this song. I belong on the mic and that's what I like. I've got more rhymes than the kids on a bike. And now part of people that's a story to tell. And like a fresh rhyme, you can never be still. We were at a jam on a summer night, throwing down live for a DJ fight. The second DJ was cutting nice, but he couldn't beat the player cause he's too precise. So I grabbed the mic and threw down my rap and said, you suck a DJ, you can't bust that. It's the sound master. and you can't hang, and that's when the player Flair had to do his thing. maar weten te vinden hoor, deze pareltjes. Byron Davis en de Fresh Crew. Samen met de eh, Special KMC, My Hands Are Quicker Than The Eye. Je kan ze inderdaad verwachten altijd bij de Downtown Dance Show. Maar er is altijd één iemand <laughs> die... Het lijkt alsof hij altijd achter bestaat. Eh, in de bakken te snuffelen van heb je dit, heb je dat. de plaat weer, eh, Breuking net als Ray dat zegt op het forum. Inderdaad, heerlijk freaken. Dat doen we nog steeds eh, tot 12 uur. Want je weet het, de Downtown Dance Show. De ideale weekendafsluiting. Je ideale oldschool weekendafsluiting. Voor je weekend. Ja. Ik zit te kijken naar die stapel eh, die we nog moeten draaien. Dat is heel wat nog tot 12 uur. Gaan we er doorheen komen? Vast wel, hè? Gaat lukken. Turn your radio up. Nog hebben we een verzoekje voor Mug. De mannen van Basic Black. Ain't nothing but a party. nothing to do. Needed a party or music to move to. So I called my homeboys on my cellular phone. Yo, fellas, let's see what we to impress and not fess. Excuse me if I didn't address my name. X. We're here to prove that a group can make it move to suit anybody who moves at a party. So what's the chance on the dance floor to need jack? Sound your guts to get down. I'm Teddy Riley. I'm Damien Hall. Yo, what's up? We're JJ Fad. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalum. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Joni Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And I'm Chris Amout. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Remy Jeff. The soul of Amsterdam. Funky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. Hi, we're The Real Thing. If you really want to funk, stay tuned to the Downtown Dance Show with Remy Jam. Hey, babe, tune in to Remy Jam and have a good time. ask you, and that is this Have you got any energy left? Have you got any energy left? And can you feel the force? Have you felt the force? Only people out there with energy who can feel the force, who have felt the force. Let me see that energy. afgelopen november live in Nederland. In Leiden en in Hilversum. De mannen van The Real Thing. De grote hit uit 78. Can You Feel The Force? En neem je mee naar 1984. Deze eendagsvlieg genaamd Bizarre. Dit was echt een, uh, ja, een dancefloor filler in de clubs. Dit is Sucker for Love, hier bij de Downtown Dance Show. zeggen, met één vliegen. Waarom is het bij één plaat gebleven? Het is pas een artiest eh, waar ik graag meer van hoor. Maar ja, de echte reden erachter, geen idee. We blijven een beetje in de underground scene. Met deze plaat van Galaxy met Double X. Lekkere electro uit 1984. Dit is Where's the Beat. of the Year with an assist from her stablemate on the Taboo label, Mr. Alexander O'Neill, as they join us to do that song entitled Saturday Love. Put your hands together, please, ladies and gentlemen, for Sherelle. sugar. It's been a long time. I didn't even think I was dacht met hun Saturday Love. En ik wou even niet door dit intro heen praten, want dit is zo lekker. Loes eh, schuif schuift nog even aan en we het horen. En dat is deze plaat. En dat vind ik leuk dat je deze uitzoekt, uh, Loes, want dit is niet de meest bekende plaat van eh, deze Raphael Cameron. We kennen hem van Funtown USA en Boogie's Gonna Get Ya. Maar deze is ook niet te versmaden. Dit is Funk Down. So Heerlijke onvervalste stevige funk van Ruffle Cameron uit 1980 met zijn Funk Down. Speciaal voor Loes, het zon. En dan mag ik zelf even een eh, duit in het zakje doen. Ik neem je mee naar 1982. Maar na het eh, ontmantelen van de Strikers eh, in dat jaar ging eh, Mo Brown door met een nieuwe groep. En het was toch een beetje in het eh, tijdstip dat ik het vaker over heb gehad... dat heel veel bands iets gingen doen in de electro scene. Er kwamen natuurlijk veel drumcomputers en veel vocoders. En dat hoor je ook terug op deze plaat. En nu is de 12 inch van de formatie Warp 9. Dit is Nank. Bye. everybody rock. Warp 9 met een eh, eerste 12 inch Dank. 1982. Als ik zo naar buiten kijk, dan eh, waait het wel lekker, maar blijft het de komende uren droog. Dat is goed voor als je er nog uit moet. Ik hoorde dat het in de Alpen gaat sneeuwen. Dance Radio. Dance Radio gaat er ook dit jaar uit met een knal. 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Drop nu jouw 5 ultieme classics op het forum van Dance Radio. En bepaal mee hoe de lijst er dit jaar uitziet. De laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Miss het niet, de Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. inderdaad, aftellen richting de kerst. Ik wou dus zeggen, het eh, gaat in Alpen lekker sneeuwen. En het uh, eh, zou lekker zijn als het hier ook eens een keer naartoe komt. Eh. wat dacht je van de witte kerst? Ik heb er zin in. We zijn toegekomen aan de laatste plaat van de Downtown Dance Show voor dit weekend. Hoe kan het ook anders? Hij is van Breuking. Dat zijn de Jammers met Let's Break. Wat mij betreft eh, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot volgende week weer. Morgenavond uh, de BBB-show om 7 uur. mij hoor je weer volgende week. Ik eh, zeg tegen Breuking... Bedankt voor de laatste plaat en hier heb je de sleutels en doe jij het licht zo uit. Tot volgende week, ciao. Stuur je allemaal fijne dagen